Hoeveel het er zijn wil het landelijk team forensische opsporing niet zeggen. Op korte termijn zullen vermoedelijk meer slachtoffers worden geïdentificeerd, maar het team durft niet te voorspellen wanneer het werk klaar is. Bij de crash kwamen twee weken geleden 103 mensen om. Als RTL-presentator Marielle Tweebeke zich onheus bejegend voelt... is premier Balkenende bereid zijn excuses aan te bieden. Toen Tweebeke gisteravond in een lijsttrekkersdebat bleef aandringen op een antwoord... zei de CDA-leider, u kijkt zo lief. Balkenende zegt nu dat hij bedoelde... u kijkt me lief aan, maar u krijgt geen ander antwoord. Maar is dus bereid eventueel verontschuldigingen aan te bieden. Tweebeke zelf laat het initiatief aan Balkenende. De belangrijkste Europese beurzen hebben voor de tweede dag op rij winst geboekt. De AEX sloot 2,9% hoger en de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zaten daar nog enkele tienden van een procent boven. De stijging kwam vooral door de opluchting over de Chinese ontkenning dat het land Europese staatsobligaties wil verkopen. Steeds meer cannabisgebruikers melden zich voor hulp bij de verslavingszorg. Tussen 1994 en 2008 steeg het aantal wiet- en harsverslaafden van bijna 2000 tot meer dan 8000. Dat staat in de Nationale Drugsmonitor. Daaruit blijkt ook dat het roesmiddel GHB steeds populairder wordt en tot meer ziekenhuisopnames leidt, net als overmatig alcoholgebruik. Het aantal heroïnegebruikers is gedaald. In de Rotterdamse tramlijn 2 begint binnenkort een proef met camera's die gezichten herkennen. Zo moet het makkelijker worden om mensen te weren die een OV-verbod hebben. Als er iemand instapt met een OV-verbod geeft de camera een signaal aan het personeel dat dan de politie kan inschakelen.